van de Marconi Hart voor Beste Zender is... Ah, Welkom. Je luistert naar de beste zender van Nederland. Yes, welkom bij de beste zender van Nederland... met ook de lekkerste line-up op vrijdag. Elke vrijdag 24 uur lang in de mix. Dit is die gigantische Slam Marathon. Straks live bij ons in de DJ-boot, The Boy Next Door. Ook eh, James Hype zometeen. En deze man ken je natuurlijk van zijn hits. Joe Corey. Ja, ik kan een lijstje gaan opnoemen van hem, maar eh, ja, daar ben ik over een uur nog bezig. Weet je wel, dan praat ik de hele tijd door die mix heen. Maar dit is de Joe Corey zoals je hem ook hoort in de clubs en op die festivals. En nu in de Slam Mix Marathon. Dit is eh, Slam met de Slam X Marathon. En eh, Joe Corey is zojuist begonnen. Hey, eh, Rowan, als je voor je kijkt, wat zie je dan? een vrachtwagen. Oké, en achter je? Achter me heel veel auto's. Heel veel auto's. En die zijn niet aan het rijden, hè? Nee, ik ben niet aan het rijden. Ik sta helemaal stil. Je staat helemaal stil. Op de A27 sta je, hè? Welke, welke kant op? richting Gorkum. Vanaf ja, Breda, zeg maar. Oei. Ja, don't shoot the messenger, maar uh, eh, 1 uur en 16 minuten in totaal. Oh. Betekent wel eh, dat je extra lang kan genieten van de Slam Mix Marathon? Dat is zeker waar. Heb je nog, eh, heb je nog leuke plannen dit weekend? Ja, nou, een beetje chillen. Beetje chillen. niks eigenlijk. Waar het weekend ook voor bedoeld is, hè? Ja, precies. Precies, even dat lekker bijkomen. Dat wordt Heel goed, heel goed. Ben je er nog lang bij? Zet je de radio ook aan als je thuis bent? Ja, die staat zeker aan. Oh, heel goed, heel goed, heel goed. Nou goed, dan uh, loopt je door de, die middagspits heen met eh, Joe Corey tot 4 eh, uur bij ons in de Slam X Dat is altijd lekker. Heel goed. Hey, sterkte Rowan daar in de file. Hey, dankjewel. Later jongen. Jo, ook hoi. we maken gewoon een feestelijke Polonaise van de file. Met onder andere nog James Hype, The Boy Next Door ook straks. En dit is dus Joe Corey tot 4 uur bij ons in de mix. van eh, de betere Slam Marathon Track of the Weeks van eh, de afgelopen maanden. Frankie Rizzardo met Make Me, hoorde je. Frankie Rizzardo is er ook eh, vaak bij, vaak bij met zijn eigen set. Staat die keer niet in de line-up. Worden alsnog gewoon zijn tracks gedraaid natuurlijk. deze keer in de set van Joe Cory. Make Me dus van Frankie Rizzardo. Joe Cory tot 4 uur bij ons in de mix tijdens de pre-party van je weekend. Dit is de Slam Mix Marathon. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Of- minstens in de twee uur voorbij komen. Maar dit is de Joe Corey zoals je hem hoort op de festivals, in de clubs. En zo hoor je hem alleen bij Slam. De beste scène van Nederland. Tot 4 eh, uur bij in de mix. Dit is Joe Corey. addiction. My intuition, a real sensation, an activation. You have permission, push my ignition, a hot emission, intoxication. You light my fire, my desire, a real feeling, one with meaning. You have permission, push my ignition, disarm the system, caught in the rhythm. Marathon. De Slammix Marathon altijd eh, lekker tijdens eh, de laatste paar uurtjes op je werk... of eh, de vrijdagmiddagborrel die misschien al begonnen is. En Slam wordt ook volop geluisterd in de spits. En hier een verzoek van Joel uit de spits... via een audioberichtje in de Slam-app. Slam, ja, ik ben eens leuk aan het luisteren... maar je kent al die vluchtheuvels waar je dan met beide kanten overheen moet. Waar mensen dan elkaar voorrang horen te geven. Maar ja, drie achter elkaar waarvan ik gewoon meerdere geen voorrang krijg, maar waarin voorrang, mensen voorrang nemen. En je ziet ze gewoon meedijnen op die muziek. Je ziet ze gewoon helemaal in die muziek zitten, jongens. En <laughs> rij voorzichtig. Luister lekker die mix. Maar rij voorzichtig, gasten. Ja, rij voorzichtig, hè. Wees een beetje lief voor elkaar in de middagspits. spits. de Slamix Marathon is er om je sneller door die spits heen te lozen. Maar eh, denk wel een beetje om elkaar en dan eh, ben je ook eerder eh, veilig thuis, toch? Joel sterkte in de file en de Slam X Marathon is er voor je... met eh, zometeen live in de dj boots, The Boy Next Door. En dit is Joe Corey tot 4 uur bij ons in de mix. likes what do you see? Can you believe? I just wanna wake up now. running. Look up, look down, look up, look down, look up, look down. I got so many likes, got it. motherfucker. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat. Yeah, I know how you like to get down. try to get right, you try to get loose. What's that? Put that and pour it up. Everybody like to shake something. Everybody sling something. Sling that pig. We do that thing like this. We all freaks. You all the hoe for this. He's a slut. She's a freak. We suppose. He's a slut, she's a freak, we suppose. He's a slut, she's a freak, we suppose. Look at me. Put it in front of me, chop it up, bag it up, put it up my nose. bestie, go bestie, go. Go bestie, go bestie, go. Go bestie, go bestie, go. Go bestie, go bestie. Go bestie, go bestie, go. Go bestie, go bestie, go. Go bestie, go bestie, go. Go bestie, go bestie. Who got the bag? We in the back of the cab. I want my homie's girlfriend Heath on Texan. She twerking on the trapper, but there's dancer. He has a boyfriend. But I promise. She can't stop shaking. She can't stop dancing. She can't stop spinning. She's also my favorite DJ. Go bestie, go bestie. We on the way to the afters. Promoters' heads, but they lift us. Yeah. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat, beat. You wanna fuck to the beat, beat. shit, motherfucker. Oeh, dit is eh, de Joe Corey, zoals je hem eh, waarschijnlijk nog niet kende. En je hoort hem eh, tot 4 uur in de Slam X Marathon. Jonathan stuurt een berichtje in de Slam Heb Hey Joeke, wij zijn vergeten om het eh, bier koud te zetten voor de vrijdagmiddagborrel. We zetten het nu koud, hopen dat het over een uurtje koud is. Hey, daar heb ik nog een eh, supergoeie tip eh, voor je. Pak even wat keukenrol. Doe dat om je biertje heen. houd het dan even onder de kraan, zodat je koud, koud nat papier hebt. Leg het dan even een kwartiertje in de vriezer. En je biertje is koud hele goede live voor eh, mocht je het vergeten zijn. Of ook in de zomer, superhandig. En een proost daar op eh, de vrijdagmiddagborrel. Toch bijna het Dry January gehad. Net niet. dit is eh, de Slam Mix Marathon. Met de grootste DJ's 24 uur lang op je radio. Met de Boy Next Door zometeen vanaf 4 uur. En dit is tot 4 uur Joe Corey of Slam. know if you didn't know. Joe Corey en Likkerstore bij Slam in de Slam Marathon. Het is eh, niet eh, de beste maand voor eh, de Likkerstores, de drankwinkels, tijdens het Dry January. Het viel me wel op dat ze nu allerlei vervangers hebben voor, voor drank in, in drankwinkels. Je hebt natuurlijk de 0.0 biertjes. Maar ik heb ook laatst zo'n fles met, van het geconcentreerde gember met citroen gekocht. Ah, waanzinnig, met een uit. Je zou bijna vergeten dat drank bestaat. Bijna. En meteen de Boy Next Door live op Slam vanaf 4 uur. Dit zijn de laatste paar minuten van Joe Curry. Slam X Marathon. warehouse, in the warehouse. warehouse, from the warehouse, from the warehouse, from the